uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Virgil van Dijk is uitgeroepen tot de beste voetballer van Europa. De aanvoerder van het Nederlands elftal versloeg verdetters als Ronaldo en Messi. Van Dijk won afgelopen seizoen met zijn club Liverpool de Champions League. En met Oranje stond hij in de finale van de Nations League. Het is voor het eerst dat een Nederlander de trofee in ontvangst mag nemen. Bij de verkiezing werd gestemd door journalisten en voetbalcoaches. Oud-FBI-directeur James Comey schond de regels toen hij memo's lekte van zijn gesprekken met president Trump. Maar hij wordt daar niet voor vervolgd. Volgens justitie ging het niet om heel erg geheime informatie. In het bewuste memo beschreef Comey het gesprek waarin Trump hem vroeg een FBI-onderzoek naar de omstreden oud-nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken. Comey bracht dat naar buiten nadat Trump hem had ontslagen. De Braziliaanse regering heeft een verbod van 60 dagen uitgevaardigd... op het platbranden van bos voor landbouwgrond of veeteelt. Op die manier wil president Bolsonaro voorkomen... dat nog grotere delen van het Amazonegebied in vlammen opgaan. Critici zetten vraagtekens bij het effect van het verbod... omdat de meeste branden illegaal worden aangestoken. President Bolsonaro krijgt sowieso veel kritiek... op de manier waarop de regering omgaat met de bosbranden. Ajax neemt het in de groepfase van de Champions League op tegen Chelsea, Valencia en Lille. Dat is de uitkomst van de loting in Monaco. Chelsea is de zwaarste tegenstander. De Londense club won vorig jaar het toernooi in de Europa League... en werd derde in de Engelse competitie. De groepswedstrijden in de Champions League beginnen op 17 en 18 september. Het weer vanavond vrijwel overal droog. Vannacht liggen de minima tussen 10 en 15 graden. Er kan mist ontstaan. Morgen vrij zonnig met 21 tot 25 graden. Zaterdag ook veel zon, 27 tot 31 graden. En zondag koeler met hier en daar een bui.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 En ineens komt er een pushbericht van het AD en eh, van de NOS... dat er 3 mei hier een race eh, gaat plaatsvinden. Tenminste, als <laughs> alles goed gaat. Laten we het dan maar even met ijs en wederdienende eh, dat even afkloppen. dat is ook de reden waarom ik dat heb uh, aangegeven op Facebook. Er zijn er ook mensen die zeggen, waarom doe je dat nou? Nou, nou dat vinden wij nou leuk hier in Zandvoort. Tenminste, het merendeel van de Zandvoorters vinden dat leuk dat eh, de Formule 1 dus hier na 35 jaar eh, terugkomt. Dus wat is er dan mooier om even met de Anthem te beginnen. 3 mei eh, is dan voor degenen die een kaartje hebben bemachtigd... de dag dat ze dus naar het circuit Zandvoort kunnen gaan. En dat zal dan waarschijnlijk wel een heel ander circuit Zandvoort zijn... dan dat hij er nu bij ligt. De reden dus dat ik hem eventjes eh, van stal haal... je zal hem waarschijnlijk aanstaande zaterdag eh, bij onze vrienden eh, Rob Harms en AJ Vos ook nog een keer horen. Want het is dit weekend natuurlijk ook nog eens een keer Grand Prix van België. Dus die anthem zal denk ik daar ook nog wel voorbij komen. Nou, het is wel weer mooi geweest. Want ja, die Anthem is leuk. Maar we hebben natuurlijk ook nog een programma dat, dat we aan het afwerken zijn. Het is altijd leuk als je dan op een gegeven moment iets hebt staan. Dan moet je dit ook weer eh, langzaam eh, weghalen. En dan eh, gooien we dit er even bij. Want er zijn ook zakenvrienden die alles te maken hebben met dit programma. 20 augustus. Want het is een reguliere uitzending. Maar niet alleen dat. er zitten ook dingen in waarin wij nieuw materiaal kunnen gaan presenteren. Bijvoorbeeld de nieuwe van Maggie Brown. Dat is één. Ehm, vorige week is ook eh, de single van Yes Miss No Miss. Ik had hem eh, eigenlijk gemist om hem vorige week al te draaien. Maar hij zit er nu wel in. En ja, een bloedmooie single van Glaswolf. Wie dat zijn, dat hoor je zo tussen nu en 10 uur. Dat allemaal straks in Alternative FM. We hebben natuurlijk ook, eh, om maar even met Yes Miss No Miss te beginnen. Want ja, ze hebben Panama uitgebracht. Maar hier begon het eigenlijk allemaal mee zit zo'n eh, leuke rap in van Bob Wiebers. 7 september, dan zullen zij het, uh, de EP gaan presenteren in het patronaat. He's wrong, then he's right. It's going on every day. The earth feels small, so am I. Living just another day. He's a rubber man, rubber man. Sound insane when he makes it rain again. He's a rubber man. Trouble ain't gone, trouble ain't gone. It's in president's clothes, but don't forget the bomb. Kids are still fighting out in the street. The ghetto ain't black no more. Still they got nothing to eat. Through the rubble, rising, nothing anymore. Protests about insignificance, always foot in the soul. Everybody's talking from Montreal to Beirut. They don't know how the others looking. That ain't no good. Trouble ain't gone, trouble ain't gone. Surely nothing's changing to find out a mother's womb. But why decide that it's also inside, it's always been. I'm sure you have a bad this Now, trouble ain't gone, trouble ain't gone. Trouble ain't gone. President's done, president's done. Still it's that, that bomb. Yeah. Trouble ain't gone, trouble ain't gone. I would like you to stay, but I implore you to run. Not insane, life inderdaad eh, de Rubberman van eh, Yes Miss No eh, deelnemers aan de Rob Akda Award van, ik denk, 2017, 2018. Toen hebben ze meegedaan. en Madelief van de Beek is de frontvrouw. we hebben hem ook volgens mij hier gehad. de drummer van, van dienst, Boas van Wilgenburg. En nou ja, de, de man die de rap deed is Bob Wiebers. Die heeft ons trouwens ook eens een keer geholpen. Want Verena Wort was hier ooit nog eens een keer te gast. En zij had geen standaard om haar ja, haar keyboard neer te zetten. Dus zei Bob, redder in En ook de reddende engel. Hij zegt, eh, dan kan je eventjes eh, bij eh, een van, van mijn ouders langs. die woont hier in Zandvoort. En dan hebben we een standaard in de studio staan. En zo geschieden. Dus het optreden van Verena Wortkool gewoon <laughs> doorgaan. Vorig jaar was dat nog. Kun je nagaan. Welkom bij deze eh, Alternative VM. Het is 29 eh, augustus. Eh, een reguliere uitzending. Volgende week hebben we weer live muziek. Het is trouwens ook nog een wat aangeklede uitzending. Want we hebben niet alleen Lake Michigan in, in de studio. Nee, er komt ook nog iemand langs. En die komt speciaal afscheid nemen. Ehm, en dat ga ik uh, verklappen volgende week op 5 september. En degene die dat eh, gaat doen, die neemt in ieder geval zes nummers eh, mee. Dus het is eh, sowieso ook een uitzending van degene die bij ons langskomt. Uh, het, het, wordt dus een speciale uitzending op 5 september hier in de studio van ZFM Zandvoort. Meer ga ik je niet verklappen. dat ga ik volgende week een beetje aanhangig maken. We gaan weer verder en dit is Scott Young met Slow. right Off and take the car wherever we wanna go Let's just see how far we get it on down the road And where we'll sleep tonight We don't need to know As long as the feeling's right Well, we can take it slow feeling's right, well, we can take it slow. how she needs you, how she triggers so soon. I like the way you look next to her when you hold her tight in your arms, so firm. But I can't help but wonder why it's her instead of me. It seems I'm only prepping man for the girl they go for in the end. I'm happy to have fixed you up but I pictured my whole life when I was 12 years old. A cabin in the woods, a beauty by my side. This redhead wife of mine would be the sweetest thing you've ever seen. And now she stands in front. for Daarvoor hoorde je Prepping Man. En eh, dat was van uh, Lilith Merlo. En daarvoor Scott en Young met Slow. Drie nummers even achter elkaar eh, gedraaid. Maar wat maakt het uit? Ehm, ik zei al, 5 september is het de beurt aan Lake Michigan. Er zit trouwens ook een Zandvoorts randje aan. Want een van de twee leden die dan naar de studio komen... want het andere lid, dat is Daphne. Daphne komt uit Haarlem. Maar Koen, die woont gewoon in Zandvoort. Eh, Koen kennen we als Koen Alvarez. Eh, eerst woonde hij eh, hier het pad af, ietsje omhoog lopen en dan was hij er. Nu woont hij in het Zandwoestencentrum, maar dat is de pret niet minder om. met twee gitaren en twee zang zullen ze komen. En de single die ze al hebben uitgebracht, dat is deze. Don't Push Too Far. Vooruitlopend op het nieuwe materiaal wat aan het komen is. En dat zul je wel gaan merken bij ons hier bij Alternative FM. You ended up by the firelight. You rub your hands and squeeze your eyes slowly the flashing for not reaching. Eh, net eh, voor de uitzending al eens even met eh, Martijn Luiten eventjes te kletsen... over van wat wij allemaal nog gaan doen de komende tijd hier bij Alternative FM. Dit is een band, die komt 19 september langs. The Last Wave, dat nummer dat slaat eigenlijk ook wel een beetje op vandaag... met de bekendmaking dat het uh, circuit van Zandvoort de gastheer gaat worden... waarschijnlijk van de Grand Prix van Nederland op 3 mei. Want die datum is eh, getweet door de Formule 1-organisatie. En The Last Wave had er al een beetje op ingespeeld. Door een nummer eh, te maken, pole position. Eh, niet alleen voor een Dutch Grand Prix, maar eigenlijk meer voor het feit dat we nog een Nederlandse Formule 1-rijder die het zo goed doet. Max Verstappen. Dit weekend ook weer in actie. ze hebben dat ook toch niet onder stoelen of banken laten blijken wat eh, betreft eh, de verrichtingen van Max Verstappen. En dan heb ik het over die band, hè, The Last Wave. Ehm, want dat hebben ze bij de Grand Prix van Hongarije. Bij de laatste voor de zomerstop eh, hadden ze hem toch gefeliciteerd door de manier van, van rijden. Ja, dat hij wat ver, verbrande sloffen had. Oké, daar konden we dan nog mee eh, verder mee <laughs> leven. Maar goed, er werd een oproep eh, gedaan. Uiteindelijk eh, hebben die jongens dat ook uh, min of meer ondersteund. Door daar wat over te zeggen. Pole Position, dus dat nummer wat je net hebt kunnen luisteren. Dan een band die iets eerder bij ons in de studio gaat komen. Dat is volgende week al. 5 september. Dan Don't Push Too Far zullen ze denk ik ook wel laten horen. Lake Michigan heb je net kunnen horen. En ze zijn bezig met nieuw materiaal wat ergens waarschijnlijk oktober, november eh, gaat, eh, gaat komen... dat ze daar nog een aantal nummers eh, aan toevoegen bij een EP. Het is een Haarlems Zandvoorts onder onsje volgende week. er komt trouwens straks nog meer Zandvoorts materiaal... maar dan in het tweede uur. Dus dan weet je dat alvast. Nu eh, heb ik eh, ook nog eh, iets staan voor wat het eigenlijk wel een beetje waard is. Want zij gaat ook nog een optreden doen. Kreeg trouwens een aardige uitnodiging van uh, Levi. Die, dat, die betreft het. ze zal in het, volgens mij in het paard. Dat weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Zal ze daar een optreden doen. ze heeft dit jaar al een EP uitgebracht. En ja, het, je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Maar de reden waarom wij het draaien is eh, dat wij het wel leuk vinden. En dat, dat eh, eh, zegt al genoeg. Want het is gewoon hele gevoelige... Het, het, het, zit eigenlijk, het komt tot in je haarvaat eigenlijk. Zo moet ik het toch wel omschrijven. Gimme Shelter. Nee, Gimme Shelter is van, van de Rolling Stones. Maar zij heeft ook iets gemaakt waar het woord shelter. En dan heet het gewoon shelter. En dan moet er iets komen. Juist. got ook eh, gaat komen. Eh, was het eerst op... Eh, nee, we zullen 10 oktober komen. Nee, toch niet. Op 24 oktober. En vandaag kwam weer een bericht. Ja, we hebben een dubbele boeking. Kan het toch alsnog op 10 oktober? Nou jongens, jullie zijn van harte welkom. Dus 10 oktober is het eerst. Het is net een toewijzing van een Formule 1 race eh, naar een eh, Nederlands eh, circuit of wat dan ook. Daar leek het wel <laughs> een beetje op met Wolf en Moon. Maar 10 oktober komen ze hier naar de studio. Getaway is de single die al veel eerder is uitgebracht. We hebben er te weinig aandacht aan besteed. Maar we halen het altijd wel weer een beetje in. Want de single dateert alweer van het voorjaar. Maar het eh, heeft alles eh, te maken met eh, natuurlijk het materiaal wat ze uitbrengen. Ik zei net, Levi die zou een optreden doen. Dat doet zij ook inderdaad. En dat zal ze doen in Den Haag. we draaiden net Shelter. En dan moet ik het ook wel afmaken. Want dan uh, zegt mensen... Ja, Koper, je zegt iets over Levi. Waar gaat ze dan optreden? Nou, Jazz in de Gracht heet dat. En dat, daar is, staat ze geprogrammeerd. Is te vinden op de Bierkade in Den Haag. Wel, wel heel erg toepasselijk, denk ik. Want jazz en bier, gerstenat, ja, dat eh, gaat toch wel redelijk samen. Eh, eerder dit jaar heeft ze al een EP-release eh, e gedaan. Dat deed ze samen met Eline Mann En die kennen we ook, want daar hebben we ook al wat materiaal hiervan gedraaid. Dus Ehm, of we leven nog eens een keer kunnen strikken hier in de studio. Er was ooit nog eens eh, een mogelijkheid eh, dat we dat eh, deden. Maar er ging iets helemaal niet goed. En we proberen het gewoon nog een keertje. Dus dat, dat is nog iets wat we nog even uit moeten, moeten voeren. Maar goed, daar zal ik de luisteraars verder niet mee vermoeien. de mensen aan de andere kant van de radio. Want die zijn alleen maar geïnteresseerd van wat ga je nu weer draaien. Nou, dit is een single die al staat er al maanden op. Hier is Lizzie watch the news. Then I crack a million. I never had a lot to lose. You wanna see what I got? across the border park to love whatever I've done. No matter how I fall apart, we fit together as one. If what you need is way out in the dark, no, I'm not afraid. across the board komen. Ik was hem nog vergeten aan het door te starten. Nou, dat doen we dan maar gewoon eh, als deze, alsnog. Hè? Morning waits for dawn when you disembark. Set your foot down on a newer sort of ground. stumbling through all the methods that is left behind. Off to on your flight. wat er nou zo mooi is... Dit is een eigen opname. Jazeker, Salgeron, die heeft hier eh, laten horen. Marvin Day en zijn band. Eh, daar zit ook eh, bijvoorbeeld Cas Ronkers in. Ja, ja, ja, dat is best wel een pittig mooi bandje. een bandje, <laughs> gewoon een goede band. 6 oktober heb je die al vrij staan. Nou, daar kan je hem alvast intekenen. Want dan is dat releaseconcert van dat album. Het debuutalbum Changes. Die heeft hij helemaal eh, bij elkaar eh, geschraapt door middel van een crowdfunding actie. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. En eh, er zal ook rond die tijd nog een single komen. En die krijgen wij ook. Want ja, onze verstandhouding met Marvin D. is vrij goed te noemen, mogen we zeggen. En wellicht is hij nog wat te porren met een deel van zijn band om hier langs te gaan komen. Want dat vinden wij natuurlijk ook leuk. Als hij dan nog rond die tijd nog een keer Ehm, na de release nog een keertje bij ons in de studio gaat komen. Leuke band is eh, bijvoorbeeld ook deze. Lizzie V heb je daar trouwens daarvoor gehoord. Maar zij was hier op 14 februari van dit jaar. Ik weet niet of ze toen ook Borderlines heeft gespeeld dacht het niet. Maar goed, eh, wat nog niet geweest is, kan nog altijd komen, zeg ik dan als maar. Dit is ook een leuke band, komt uit Rotterdam. Eh, en dat heet Fake Friends van Viv en de Lighters. just the way you act. Do things to people, it's a fact. You a liar, you a cheat. Be far away from me. Don't need your negativity. Know your tricks, know your schemes. Glad I figured out it ain't nothing what it seems. Cause you're a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't no rider. You ain't no friend. Don't give a shit by the way how things are. By the way I just don't dig your style. Had me believing there was something for a while. You know exactly what you did. Pretend to be my friend is what it is. Nothing less this and nothing more. Fuck that, been here before. Cause you're a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't alright, you ain't no friend. Don't give a shit by the way how things went. Cause you're a danger, you're like a stranger. You're like a bad song written on a paper. You ain't alright, you ain't no friend. Don't give a shit, give a shit by the way how things went don't give a shit by the way how things went. Don't give a shit by the way how things went. Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. I don't give a shit. I don't give a shit. I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit by the way how things went. I don't give a shit, I don't give a shit, I don't give a shit. studie studieschuld. Of een Vega burger die zijn zakken vult. Het gaat niet over mij, of over jou. Of over alles waar ik zoveel van hou. Geen seks en drugs, Europa rassen haat. Maar gewoon een liedje dat nergens overgaat. Het is gewoon een liedje dat nergens overgaat gewoon een liedje dat nergens over gaat. La la la, la la. En waarom is hij zo briljant? Nou, eh, je moet het maar bedenken. Eh, een liedje dat nergens over gaat. Eh, en dan ook nog dat zo taaltechnisch uh, onder woorden weten te brengen... dat je er nog mee bij de taalstraat bij Frits Spits nog aan mee mag schuiven. Dat is Jan van Pieker overkomen. Nou, terecht ook, want het is ook gewoon een <laughs> leuk liedje. daarvoor Fake Friend van Viv en de Liners uit 2017. Maar ik, ik heb hem laten vertellen dat ze er alles aan doen om weer met nieuw materiaal te komen. En dat zullen we dan ook hier laten horen. Eh, het is een beetje jazz met een beetje eh, ja, funk en een beetje rap zit er eigenlijk ook Een beetje hip-hop-achtig geheel met, uh, met de vleugeltjes. Ja, zo moet ik het eigenlijk omschrijven. We hebben er nog één. En dat is een dame die afgelopen week in het Haarlems Dagblad heeft gestaan. Met een artikel over geluk en hoe dat eruit ziet. En het uh, nummer wat je hier eh, tot aan het nieuws eh, van 9 uur gaat horen is Can't Say No. En dan heb ik het over Fabiana Dammers. You call me dirty. You call me me waiting. Oh boy, you make me mad. You can just leave me on the sidewalk, show up like we never met. I only wanted to love you, but you never let.